Volgens bronnen moeten in elk geval de lagere rangen er fors in salaris op vooruit gaan. En dat zou voor het eerst sinds lange tijd zijn. En dat wordt ook als heel belangrijk gezien... want Defensie kampt met grote personeelstekorten... en staatssecretaris Van der Maat, die belast is met personeelszaken... die hoopt Defensie een aantrekkelijkere werkgever te maken... met een flinke salarisverhoging. Morgen wordt de nieuwe CEO waarschijnlijk definitief bekendgemaakt. Prinses Amalia gaat in Amsterdam studeren. In september start ze met de Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics aan de UvA. Ook gaat ze op kamers. Er wordt een plekje voor haar gehuurd waar ze met medestudenten gaat wonen. Afgelopen jaar had ze een tussenjaar waarin ze verschillende stages deed. Ook in Frankrijk hebben ze last van een tekort aan personeel. In Parijs gaat deze week zelfs een heel ziekenhuis dicht... omdat er te weinig artsen en verpleegkundigen zijn. De patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen, ziet onze correspondent. Die worden vanaf vandaag ja, geëvacueerd, zoals dat hier wordt genoemd. Dan, hè. Dat gaat met ambulances die hier één voor één met steeds één patiënt gaan rijden. Zo'n 15 mensen worden vandaag overgebracht en zo zal het elke dag gaan. De hele week naar twee andere ziekenhuizen in Parijs. Dus eind van de week is iedereen dan eigenlijk weggebracht is in de zorg in Frankrijk al jaren een tekort... maar door corona zijn extra veel zorgmedewerkers gestopt. En dit nummer zal in september niet in de Ziggo Dome te horen zijn. En de rest van zijn repertoire trouwens ook niet. Snoop Dogg heeft het Europese deel van zijn tour afgeblazen. Het komt door familieomstandigheden en een drukke tv- en filmagenda. Daar zegt hij. Het Amerikaanse deel van de tour gaat wel door en mensen in Europa krijgen hun geld netjes terug. Het weer, af en toe zon, maar in het midden en noorden ook wat buien bij 15 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later weer buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen knooppunt Koenplein en Osdorp nog 5 kilometer file.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 Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did little bit. Love me more, just a little bit.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 Er zijn geen berichten over overlevenden. Het vliegtuig van Terra Air verdween gisteren van de radar tijdens een vlucht van zo'n 20 minuten richting het Himalaya-gebergte. Het extra geld voor Defensie gaat onder meer naar extra F-35-vliegtuigen en een nieuw raketsysteem. En ook gaan de salarissen bij Defensie omhoog, bevestigen bronnen na een bericht van De Telegraaf. Prinses Amalia gaat niet studeren in Leiden, zoals haar vader en oma, maar in Amsterdam. Ze gaat de studie Politics, Psychology, Law en Economics volgen aan de Universiteit van Amsterdam.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 Everybody hates Mondays, don't you agree now? It's okay to have one drink. and this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way too short, and that's the truth, yeah. Mix and turn it with Bombay. We go one way, can we just pretend it's already the weekend? Give me that feeling, get up on the weekend. So let's lose track of time. Dance till like Friday night. Pretend it's already the weekend. If you're a freak like me, party sleep repeat. We're going one it's a remedy. So let's lose track of time. Dancing like Friday night. the weekend. Sleep, party, sleep, repeat. and tell them work is over. Just a little warning, we ain't stopping. Can we just pretend it's already the weekend? Give me that feeling, get a bottle of weekend. So let's lose track of time, dancing like Friday night. Pretend it's already the weekend. If you're a freak like me, that shook, make that shook, make that shook, make that shook, shook, shook, shook.